twee regisseurs bevestigd in het programma Andere Tijden. Duivendak verliet in 2008 de Tweede Kamer nadat hij in opspraak was gekomen door zijn actieverleden. Hij erkende dat hij in 1985 had meegedaan aan een inbraak in het ministerie van Economische Zaken. Duivendak werd er ook van beschuldigd dat hij lid was geweest van RARA, maar volgens Roemersma wilde Duivendak er niets mee te maken hebben omdat hij tegen geweld was. De toenmalige leider van het onderzoeksteam zegt dat er nooit enig verband tussen Duivendak en RARA is gevonden. De politie heeft een 29-jarige Fries opgepakt voor de schietpartij in Eindhoven... waarbij vorige week een man om het leven kwam. De verdachte werd vanavond aangehouden in zijn woning in Sneek. Hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de schietpartij. Het slachtoffer was een Eindhovenaar van 28. Hij werd vorige week dinsdagnacht op straat gevonden tussen geparkeerde auto's... nadat omwonenden schoten hadden gehoord. De overheid moet rekening houden met een flinke tegenvaller. Door de, premier, door de premieverhoging die pensioenfonds ABP wil doorvoeren... is de overheid als werkgever rond de 200 miljoen euro extra kwijt. Het pensioenfonds van ambtenaren en leraren ABP heeft bekendgemaakt... dat de premies volgend jaar april omhoog gaan... omdat er niet genoeg geld in kas is. De vakbonden zijn tevreden over het aantal postbodes dat de afgelopen dag heeft gestaakt. Het was de eerste dag van een tweedaagse staking bij TNT Post... De medewerkers zijn kwaad over de 3100 gedwongen ontslagen die het bedrijf heeft aangekondigd. Volgens Advocabo FNV hebben 2500 postmedewerkers zich aangemeld. Bij de Bond voor Postpersoneel melden zich zo'n 2100 stakers.